Drie uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een Uber-chauffeur die in 2018 in de Amerikaanse staat Arizona iemand doodreed... is aangeklaagd voor dood door schuld. De chauffeur zat in een zelfrijdende auto en was volgens aanklagers afgeleid... omdat ze op haar telefoon televisie zat te kijken. Zelf ontkent ze dat. Het slachtoffer, een vrouw van 49, stak de straat over toen ze werd geschept door de auto... Het fatale ongeluk leidde ertoe dat experimenten met zelfrijdende auto's werden gestaakt of opgeschort. De familie van de Amerikaanse Brianna Taylor, die door politieagenten is doodgeschoten, krijgt een schadevergoeding van zo'n 10 miljoen euro. De burgemeester van Louisville, waar ze woonde, heeft hervormingen bij de politie aangekondigd. De zwarte vrouw van 26 overleed zes maanden geleden toen politieagenten haar huis in Louisville binnenvielen vanwege een drugsonderzoek. Volgens Amerikaanse media werd ze getroffen door acht kogels. Een van de betrokken agenten is in juni ontslagen vanwege zijn extreme onverschilligheid over het doodschieten van Brianna Taylor. 7% van de twintigers die op het coronavirus worden getest... hebben het virus ook. En het aantal positieve tests onder twintigers groeit. Vorige week was het nog 6,2% nu bijna 7,2 procent. Gemiddeld was iets minder dan 4 procent van alle Nederlanders die zich lieten testen positief. Oud-president Traoré van Mali is overleden. Hij was 83. Als jonge luitenant was hij in 1968 betrokken bij een staatsgreep... En hij werd ruim twintig jaar later zelf weer verdreven door een staatsgreep. Na zijn afzetting werd Traoré ter dood veroordeeld... mede vanwege de dood van 300 betogers... die hadden gedemonstreerd voor democratie. Die straf werd omgezet in levenslang... en in 2002 kreeg Traoré gratie.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 So I know where I'll be by the end of the night. Like, uh, we get sexy, cause the sex with me is like a recipe. So I'm scraping a plate in a fresh first class bagels in a Maha club. I'm like royalty. She's spoiling me up in Central Pay to keep boiling me. Cause the party too hot i up in MIA. But we partying every day, baby. Cause I swear, shorties be eating me up. My life is a party, so tonight we gon' party and die on the dance floor. I wake up tomorrow in Vegas, cause baby, that's just what I asked for. See, I'm a working man with a working plan, and it's working, baby. I went from nowhere to somewhere in just one year, and everyone thought I was crazy. But now we're in Giza, in Ibiza, in Miami, and Rio. How we partying all through the night, cause we living our life, cause baby, we here, y'all. the party, fiesta, this night will last forever. Coca. Yes, Coca. Yes, Coca.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 Le serie iniziano video di ragazzi persi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso Intanto cerco il mare, un'aquila reale Tra poche ore sotto il sole, sotto il sole Diriccione, diriccione, quasi quasi mi pento E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te Sotto il cielo, sotto il cielo Di bellino, di bellino, Mangio questo panino E ti perdo Faccio schiaffi, faccio schiaffi ce ne torneranno Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te E io Dopo sentimento non